Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Martijn In moet 10 maanden de cel in voor ontucht met twee minderjarige jongens en één aanranding. De oud-directeur van modeplatform Moam stond ook terecht voor zes verkrachtingen en twee pogingen daartoe. Maar dat kan de rechter niet bewijzen omdat sommige slachtoffers niet duidelijk genoeg nee zouden hebben gezegd. En nam contact op met zijn slachtoffers via social media, waaronder Facebook en Insta. En nam de jongens en mannen daarna mee op dates. En het draaide daarna ook al snel uit op seks waarbij hij agressief werd en hen zou hebben gedwongen om dingen te doen die ze niet wilden. Flori Anstad is overleden. Ja, die naam zegt je waarschijnlijk niet meteen iets, maar zij is de bedenker hiervan. Ik heb Kinderen voor Kinderen. Anstad bedacht eind jaren 70 dat programma met daarin een kinderkoor dat zong om geld in te zamelen voor derde wereldlanden. Anstad was 95 jaar oud. En een super eng geluid is de Talk of the Town in Eindhoven. Want wie wel eens door het centrum heeft gelopen daar, heeft het vast wel eens gehoord. Vanuit iedere hoek klinkt het anders. De ene keer hard en dan weer wat zachter. Luister maar eens. Ja, nou, Omroep Brabant is op onderzoek uitgegaan en het mysterie is opgelost. Want het geluid blijkt van de naastgelegen parkeergarage te komen... en wordt veroorzaakt door het wisselen van posters in een reclamebord. Ja, geen Halloween-praktijken dus. Het weer en ochtend uit het zuiden op steeds meer plekken zon bij een graad of 15. Morgen begint opnieuw mistig. Later gaan we vaker de zon zien en het wordt dan 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land komt plaatselijk nog dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam...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 Why do you always doubt that there can be a better hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender. know why. I tell the seven seas to be near her, and if the high thunder see her.